uur. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. 6,7 miljoen mensen deden tussen augustus vorig jaar en april dit jaar minstens één coronatest. Blijkt het onderzoek van het CBS. Vooral jongeren lieten zich vaak testen, ouderen bleven achter. Mensen met een baan in het onderwijs lieten zich met ruim 60% het vaakst testen. Van alle geteste personen kreeg 17% minstens één keer een positieve testuitslag. Bij een steekincident in Appingedam in Groningen is gisteravond laat een man om het leven gekomen. Even later heeft de politie een verdachte opgepakt. Het is niet bekend waarom er is gestoken. De politie doet onderzoek. Volgens de regionale omroep is er een groot gebied rond de plek van het steekincident afgezet. Mensen die op de zogeheten zwarte lijst van de Belastingdienst stonden... moeten bezwaar kunnen maken tegen naheffingen. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad... waarover RTL Nieuws en Trouw schrijven. De reden is dat die lijst geen wettelijke basis had. De mensen die het extra geld moesten betalen... moeten dat terug kunnen krijgen. Vorig jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst jarenlang een geheim systeem gebruikte... om fraudesignalen bij te houden... Mensen met een tweede nationaliteit bleken extra te worden gecontroleerd. In de Amerikaanse staat Alabama zijn afgelopen weekend zeker 12 mensen omgekomen bij noodweer. Volgens Amerikaanse media zijn er negen kinderen en een volwassene omgekomen... door een busongeluk als gevolg van de hevige regen. Ook kwamen twee mensen om het leven toen een boom omwaaide op een huis. Sinds zaterdag veroorzaakte de storm overstromingen en windstoten.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 together ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomer. op de pleinen, samen voor de buis. De spanning is om te snijden, maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben mijn stuk tv, dus alle drankjes staan weer koud. Dit is waar Nederland van houdt, ja wij gaan voor wij gaan het halen, we worden kampioen. We zijn er weer bij en dat is prima. to be together. River, well they went out quickly and tied a knot. Time showed they should have not, but whoa, they started slowly falling. The First step, everything seemed okay.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 愁。 triste ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.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 feel good.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 We'll be right back.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 Je veux le bifton, pas de bobo. Chéri Coco, veux ma photo. Fais-moi hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mea hum. Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi Catalina, mea hum. Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé Tu me parlais, j'ai vu tout l'un.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 Appelle-moi Catalina, mais mm. pour qui tu te prends joie en toi tout début